Zes uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Facebook en Instagram gaan de stereotype Zwarte Pieten verwijderen. Dat hebben de platforms bekendgemaakt. Het gaat om Zwarte Pieten die duidelijk met zwarte schmink of make-up donkerder zijn gemaakt. Samen met andere stereotyperende kenmerken zoals een pruik met krullen of grote lippen. Schoorsteenpieten en roetveegpieten mogen nog wel op Facebook en Instagram. Werkgevers hebben veel minder gebruik gemaakt van het tweede noodpakket voor bedrijven die lijden onder de coronacrisis. Bij het UWV kwamen zo'n 35.000 aanvragen binnen. Bij het eerste noodpakket waren dat er 140.000, vier keer zoveel. Werkgevers hebben volgens het UWV minder een beroep gedaan op het tweede noodpakket... omdat het weer wat beter gaat of omdat ze nog niet weten hoeveel omzet ze gaan verliezen. Ook voldoet een deel van de bedrijven niet meer aan de voorwaarden. De onrust van de afgelopen dagen in Scheveningen is onacceptabel, zegt burgemeester Van Zanen, die daarom is teruggekeerd van vakantie. De steekpartij waarbij gisteravond een man van 19 werd gedood past volgens hem in de trend van de afgelopen tijd. Hij zegt dat het de laatste tijd onrustig is in Scheveningen. Zo is er geweld gebruikt tegen verkeersregelaars en handhavers en is er grensoverschrijdend gedrag op het strand, al dus Van Zanen. Wielrenner Fabio Jacobsen reist morgen naar Nederland... een week na zijn zware val in de Ronde van Polen. Jacobsen revalideert verder in het ziekenhuis. De Nederlandse sprinter was in de eerste etappe van de Poolse koers... het grootste slachtoffer van een valpartij... die veroorzaakt werd door Dylan Groenewegen. Hij had vooral aan zijn gezicht zware verwondingen. Het weer vanmiddag en vanavond op de meeste plaatsen droog... maar ook kans op een onweersbui met hagel en windstoten... en soms veel neerslag. De vannacht opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen opnieuw 30 tot 35 graden... met in het zuiden kans op stevige onweersbuien. Vanaf donderdag is het wat koeler.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 High above those city lights. There's a place say you wanna just kick on back. Have a joke and a belly laugh. Have a roll down the tall green grass, cracking up to the dizzy glare. You wanna look out for little Natasha?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 saw swinging in a window of five and dime. And I knew we'd be together all the rest of time. So I ran home and begged no more my knees for my folks to set free. And there's a feeling in this world I can't describe.